Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Synthetische cannabis wordt steeds populairder in de gevangenis. Het wordt gemaakt in een lab en het effect bij gebruik is veel sterker dan bij normale wiet. Het Trimbos Instituut zegt dat het lastig is om deze gevaarlijke drugs te onderscheppen. In de gevangenis wordt het op papier uh, dus binnengesmokkeld. En het, dat, dat, papier wordt in hele kleine snippertjes in sigaretten gerold. En dat wordt gerookt. Dus dat eh, is eh, heel bijzonder. En ook natuurlijk extra schadelijk ook vanwege de, de dampen die je binnenkrijgt van, van het papier zelf. Zeg maar nog even los van de effecten van het middel. Het is voor de bewakers lastig te merken dat gevangenen stoned zijn. Je ruikt de supersterke cannabis niet en in urine is de drugs ook niet terug te vinden. Sommige gevangenen raken door het gebruik in coma. In het buitenland zijn er zelfs al mensen aan overleden. In India is een toeristenboot gekapseist. Zeker twintig mensen zijn verdronken, zeggen lokale media. Ook kinderen kwamen om. Ze maakten een tochtje op de dubbeldekkerboot tijdens hun schoolvakantie. Hoe die boot kon omslaan is onduidelijk in het stuk zee tussen Indonesië, Maleisië en Singapore... stijgt het aantal overvallen met piraten. Zo'n 10% meer dan een jaar geleden. Die zeestraat is een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn het vooral kleine, lokale acties. Het zijn vaak kleine groepjes van eh, drie tot vijf mensen... die bewapend zijn met messen eh, of vuurwapens. Ze zijn er voornamelijk op uit om kleine berovingen uit te voeren... Eh, en het dus ook gewoon persoonlijk op vooruit te gaan. Een deel van de bevolking van Indonesië is erg arm... en door de pandemie zijn mensen er nog verder op achteruit gegaan. De kracht van social media is weer eens bewezen door een man en vrouw uit Groningen. Die verloren een telefoon met dierbare foto's op een Fries meer afgelopen zomer. Na een oproep op social media bood zich een duiker aan... die de telefoon voor hen ging proberen op te duiken... en na een half uurtje kwam hij al boven water met goed nieuws. Wat? Ik <laughs> vind het meestelijk. Hoe fucking bruut. Hij is uh, ik denk niet dat water Ik denk dat het droog is. Echt? Ja. Nou, of de telefoon het nog doet, is nog even afwachten. Het weer nog van alles wat. Op veel plekken is het grijs en er hangt nog behoorlijk wat mist. Later zijn er opklaringen met zon, maar vooral in het oosten ook weer flinke buien... met mogelijk ook onweer. Het wordt 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het aantal files neemt af, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden bijgekomen... Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij naar de vesting staat een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en daarom een half uur vertraging vanaf Baarn. Ook een ongeluk op de A9, Diemen-Amstelveen. Voor Amsterdam-Gaasperdam. 2 kilometer langzaam rijden met 40 minuten vertraging. Komt een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht.